12 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. Nog voor de ochtendspits zal de A67 weer helemaal open zijn, verwacht Rijkswaterstaat. De weg werd vrijdag afgesloten vanwege de grote natuurbrand op de Strabrechtse heide bij Eindhoven. In de loop van de nacht verwijdert de brandweer al het blusmateriaal dat nog op de weg staat. Daardoor is nu nog één rijstrook gesloten. Met een helikopter van het KLPD zijn aan het eind van de middag warmtebeelden gemaakt van de brand. Op basis van de beelden denkt de brandweer het bluswerk in de loop van morgen kunnen, te kunnen afronden. De presidentsverkiezingen in Polen zijn gewonnen door de liberale kandidaat en huidige waarnemend president Bronislav Komorowski. Het verschil met zijn tegenstander Jaroslav Kaczynski is klein, maar Kaczynski heeft Komorowski direct na het bekendmaken van de exit polls al gefeliciteerd met de overwinning. Komorowski volgt Leg Kaczynski op, de tweelingbroer van Jaroslav die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. Twee Franse onderministers hebben bij president Sarkozy hun ontslag ingediend omdat ze met belastinggeld gesmeten hebben. De staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking moet weg omdat hij voor ruim 100.000 euro een privéjet had gecharterd voor een conferentie over noodhulp aan Haiti. De andere bewindsman kocht voor 12.000 euro aan belastinggeld sigaren. De voetbalbond van Brazilië heeft bondscoach Dunga en zijn staf ontslagen na de uitschakeling door Nederland in de kwartfinale van het WK. Dunga zei na de nederlaag meteen al dat hij zou opstappen. Brazilië maakt nog deze maand bekend wie de opvolger van Dunga wordt. Die moet Brazilië klaarstomen voor het wereldkampioenschap in 2014 dat in Brazilië zelf gehouden wordt. Het weer nog lang helder, in de loop van de nacht overal bewolkt.